naar een opvanglocatie te gaan. Maar volgens Kalverboer verblijven ze er weken of maanden. Voor de meer dan 100 minderjarigen is er geen onderwijs of andere dagbesteding geregeld... Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wijt problemen aan een tekort aan opvangplekken... en zegt dat er sinds gisteren mentale coaches aanwezig zijn voor de kinderen. Het Russische oorlogsschip de Moskva is gezonken in de Zwarte Zee. Het is volgens het Russische ministerie van Defensie in stormachtig weer gekanteld... tijdens een bergingsoperatie. Het Oekraïense leger claimt dat het de Moskva gisterochtend had geraakt met raketten... maar de Russen ontkennen dat en zeggen dat de brand was uitgebroken door ontplofte munitie. Het laatste lid van de IS-terreurcel, die bekend stond als The Beatles... is in de Amerikaanse staat Virginia veroordeeld. De vier IS'ers werden zo genoemd vanwege hun Britse uitspraak. El Shafei El Sheikh, met de bijnaam Jihadi Ringo... is nu door een jury schuldig bevonden aan hulp bij ontvoeringen... en aan de dood van vier Amerikanen tussen 2012 en 2015. Hij hoort later welke straf hij krijgt. Dat kan maximaal levenslang worden. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Conference League. De Rotterdammers wonnen in Tsjechië met 3-1 van Slavia Praag. Cyril Dessers scoorde twee keer. Het is voor het eerst in 20 jaar dat Feyenoord in de halve finale van een Europees toernooi staat. PSV is in de kwartfinales uitgeschakeld. De Eindhovenaren verloren thuis met 2-1 van Leicester City. In het centrum van Eindhoven was het onrustig na de wedstrijd. De ME is ingezet en er zijn enkele mensen aangehouden. Het weer opklaringen en een minimumtemperatuur van 5 graden.